Er liggen nu vier plannen op tafel waar later deze maand over gestemd gaat worden. Cruciaal wordt het standpunt van de PVV met 37 zetels de grootste partij. De partij heeft nu nog geen standpunten ingenomen. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip getroffen door een raketaanval van de Houthis. Volgens een maritiem inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. Op het schip zouden twee explosies zijn geweest waarna brand uitbrak. De bemanning bleef ongedeerd en is bezig het vuur te blussen. De Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger op internet zette... heeft een schikking getroffen met justitie. In ruil voor een schuldbekentenis wordt hij niet vervolgd voor het overtreden van de Amerikaanse spionagewet. Daardoor krijgt de 22-jarige militaire systeembeheerder 11 jaar in plaats van de maximale 30. De man is verantwoordelijk voor een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren. De gelekte documenten bevatten onder meer geheime details over de oorlog in Oekraïne. Archeologen hebben langs de Nijl in Egypte een deel van een standbeeld gevonden van farao Ramses II. Het beeld van kalksteen is ongeveer 3,80 meter hoog. Volgens de leider van het team draagt de farao een dubbele kroon en een hoofdtooi met erop een cobra. Aan de achterkant staat een tekst waarin Ramses wordt verheerlijkt. Het onderste deel van het beeld werd in 1930 al gevonden. De twee stukken zijn samen 7 meter hoog. Ramses II zat 66 jaar op de troon en overleed 1200 jaar voor Christus. Het weer vannacht neemt de bewolking toe en later kan ook wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt vannacht tussen de 3 en 7 graden.